Give me your word. You can. my thoughts with you. And when you look behind, you will surely see a face that you recognize. Yeah. little hard Two minds that once were close Now so many miles apart it's time to be with me.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 that ZFM. Everything about you is so irresistible. wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dik de Hark met het NOS Journaal. De zorg in de Nederlandse operatiekamers is veilig. Er waren twintig ziekenhuizen die niet aan alle eisen voldeden... maar volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg... hebben die de zaak in de operatiekamers inmiddels op orde. Zo voeren de ziekenhuizen nu altijd alle veiligheidscontroles uit... voordat een operatie begint. En ook worden na de operatie alle medische instrumenten geteld... om te controleren of er niets in een lichaam is achtergebleven. De verbeteringen zijn volgens de IGZ in de afgelopen twee maanden doorgevoerd. Het komende jaar wordt een nieuwe steekproef uitgevoerd om zeker te weten dat de operatiekamers veilig blijven. De verdachte in de Amsterdamse zedenzaak heeft geen HIV, hepatitis B of syfilis. Dat zegt het Openbaar Ministerie na medische test bij Robert M. Die ervan wordt verdacht dat hij tientallen kinderen op kinderdagverblijf in Amsterdam heeft misbruikt. Verder is bekend geworden dat M en zijn echtgenoot hebben geprobeerd een kind te adopteren... maar geen toestemming kregen van de Raad voor de Kinderbescherming. Oud-minister Ter Horst is een van de kandidaten van de Partij van de Arbeid voor de Eerste Kamer. Ze staat op de vijfde plaats van de lijst die door het bestuur wordt voorgesteld. Onlangs werd al bekend dat de lijst wordt aangevoerd door oud-Tweede Kamerlid Bart. Onder de nieuwkomers zijn verder oud-voorzitter Kolen en Almeerse wethouder Duivenstein. De huidige senatoren Putters en Meurs staan op de twee plaatsen 2 en 3. Han Noten komt niet terug als fractievoorzitter, maar hij wil wel gewoon Eerste Kamerlid blijven. Het congres stelt volgende maand de lijst definitief vast. De Italiaanse premier Berlusconi heeft de steun gekregen van de Senaat zoals verwacht. Een motie van vertrouwen werd hier aangenomen. Later vandaag wordt er in de Kamer van Afgevaardigden gestemd over een motie van wantrouwen. En de uitslag daarvan is veel minder zeker. Berlusconi ligt onder vuur na een reeks schandalen en beschuldigingen van corruptie. Het weer in het oosten blijft het hooguit min 2 graden, in het westen iets boven nul. En af en toe is de zon te zien, morgen loopt de temperatuur weer op naar plus 5 graden. Donderdag valt regen, over